Maakt het dus dan niet meer uit of je op diesel, gas of benzine of elektrisch rijdt. Dat laatste is nu veel goedkoper omdat daar geen accijns op zit. En omdat elektrische auto's steeds populairder worden... levert dat de staatskas minder op, zegt de minister. Nu betalen elektrische auto's eh, weinig tot niets eh, mee. Maar ja, als je verderop in de jaren 30 bent... dan zijn er zoveel elektrische auto's. En eh, in 2050 heeft iedereen een elektrische auto. Uiteindelijk willen we gewoon dat de motorrijtuigenbelasting weer betaald wordt... door alle automobilisten, want dat is wel zo eerlijk. Hoeveel je precies per gereden kilometer moet betalen, staat nog niet vast. De eerste boer die deze week meedeed aan de protesten is veroordeeld vanwege opruiing. Hij werd berecht via het supersnelrecht. De man van 23 uit Strijensas in Zuid-Holland riep via Telegram op om Schiphol plat te leggen. De rechter gaf hem 120 uur taakstraf. Het budget waarmee mensen geld kunnen krijgen om door te studeren of zich te laten omscholen... het stapbudget was vandaag in iets meer dan twee uur tijd helemaal op. De UWV zette de aanvragen om 10 uur vanmiddag open vanmorgen... en even later was het beschikbare bedrag van 32,6 miljoen op. Werkenden kunnen 1000 euro krijgen voor een studie. 1 september is er weer een kans om het aan te vragen. De politie in Den Haag heeft actievoerende huisartsen weggestuurd bij het Binnenhof. Ze wilden zorgminister Kuipers opzoeken... die eigenlijk zou komen spreken bij het artsenprotest op het Malieveld. Maar dat ging niet door omdat de ministerraad uitliep. De huisartsen voeren actie vanwege de hoge werkdruk. En dan nog het weer. Vanavond vrij helder en droog. Morgen ook droog, vooral in de ochtend vrij zonnig. Dan weinig wind en een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is de spits bijna voorbij. Nog wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Rudolf Arensveen. 6 kilometer file met nog geen 10 minuten oponthoud.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 Rock steady, girl, to the rhythm and bass. Come, baby, girl, we have no time for wait. Don't want run you down, don't want change. what me desire. Beat it with the wire, make me sing out like a choir.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 Oh. Am I getting closer to knowing where I belong? The city's gonna break my heart. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. This first one is called Another Day. staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things would clear.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 Dat bevestigt het OM na een bericht in NRC. Het kabinet heeft de eerste opzet gemaakt voor rekeningrijden... betalen per kilometer. Het is de bedoeling dat mensen die weinig rijden... minder gaan betalen dan mensen die veel rijden. Het kilometertarief wordt in 2030 bekend als het systeem wordt ingevoerd. En het kabinet trekt ook 444 miljoen euro uit... voor verkleining en verduurzaming van de visserijsector. Vissers worden steeds meer beperkt door regels rondom rondom natuurgebieden, windmolenparken, de brexit en de stijgende brandstofprijzen. Het weer vanavond vrij helder bijna overal droog.